5 uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar gehouden in Ahoy in Rotterdam of in het MEC in Maastricht. De andere drie steden die nog in de race waren zijn vandaag afgevallen. Volgens de organisatie voldoen Den Bosch, Arnhem en Utrecht minder aan de eisen dan de andere twee steden. Het grote voordeel van Rotterdam en Maastricht is dat ze genoeg ruimte hebben voor kleedkamers en een perscentrum, voldoende hotels beschikbaar hebben en met genoeg geld over de brug komen. Half augustus wordt duidelijk in welke stad het Songfestival definitief wordt gehouden. Westland wil nog altijd voorkomen dat er een islamitische basisschool in de gemeente komt. Minister Slob besluit waarschijnlijk morgen dat hij de komst van de school wil afdwingen. De gemeenteraad kondigt nu vast aan daar beroep tegen aan te tekenen. Een meerderheid in de raad vindt zo'n school nog altijd praktisch onhaalbaar en onwenselijk. De Partij voor de Dieren is onaangenaam verrast... door het opstappen van Kamerlid Femke Merel van Koten. Ze vindt dat de partij zich te veel richt op dieren... terwijl Van Koten ook meer wil opkomen voor mens en milieu. Van Koten gaat verder als onafhankelijk Kamerlid. De Partij voor de Dieren vindt dat ze haar zetel moet inleveren. De partij heeft nu nog vier zetels in de Tweede Kamer. De eikenprocessierups is ook in Groot-Brittannië opgedoken... op bomen die door Nederland zijn geleverd. De Britten controleren daarom nu alle importeiken op de aanwezigheid van de rups... waarvan de haartjes veel irritatie kunnen veroorzaken. Als bij zo'n inspectie in Groot-Brittannië een eikenprocessierups wordt aangetroffen... worden alle eiken uit de importpartij vernietigd. Het weer nog, af en toe zon, 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, maar ook brede opklaringen. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Minima liggen rond 10 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken. De meeste plaatsen blijft het dan droog. Het wordt 21 tot 25 graden. De dagen daarna nog wat warmer, maar ook kans op buien. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag 10 minuten vertraging voor knooppunt Burgerveen.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 Say it in the street, that's a knockout But you say it in a tweet, that's a cop-out And I'm just like, hey Are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression But I've learned a lesson that stressing and obsessing About somebody else is no fun sticks and stones never broke gauge is making that sign. Must have taken all night. You just need to take several seats and then try to restore the peace and control your urges to scream about all the people you hate. Cause shade never made anybody less gay. on the internet Comparing all the girls who are killing it But we figured you out, we all know now We all got crowns, you need to calm down uh -oh. You need to was gonna save us now? When we thought that we couldn't get higher, things started looking down. I look at you and you look at me like nothing but strangers now. Two kids with their hearts on fire, don't let it burn us out.